Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VVD en CDA vragen het kabinet om de datum van 1 juni voor het openen van terrassen wat minder strikt te maken. De partijen vrezen dat de terrassen op 1 juni, dat is tweede Pinksterdag, overspoeld worden. Ze denken dat het dan beter is om de terrassen het hele Pinksterweekend open te stellen voor meer spreiding, zeiden ze in het Kamerdebat over de coronamaatregelen. Verschillende gemeenten kijken of horecaondernemers wat meer ruimte kunnen krijgen voor hun terras. Zodat ze de anderhalve meter afstand makkelijker kunnen naleven. Onder meer Den Haag bekijkt of dat mogelijk is. In Groot-Brittannië overlijden meer zwarte mensen en mensen met een Aziatische achtergrond aan het coronavirus. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Oxford University. Onderzoekers bekeken de medische gegevens van ruim 17 miljoen Britten en concludeerden dat vooral zwarte en Aziatische Britten extra gevaar lopen als ze het coronavirus krijgen. Volgens het rapport heeft dat deels te maken met andere onderliggende gezondheidsproblemen, zoals eerder ook bleek uit andere studies, maar niet alle coronadoden bij de twee groepen zijn op die manier te verklaren. In het betaald voetbal is een akkoord gesloten over maatregelen om de coronacrisis door te komen. Zo worden naar rato de salarissen verlaagd van onder meer spelers en trainers. Dat moet per jaar 35 miljoen euro opleveren. Ook ziet iedereen af van eventueel resterende vakantiedagen over het huidige seizoen dat niet meer wordt afgemaakt. De schadepost door corona wordt dit seizoen door de KNVB geschat op 300 miljoen euro. Volgend weekend zijn de eerste wedstrijden al in de Bundesliga. Gisteren gaven bondskanselier Merkel en de premiers van de Duitse deelstaten al groen licht voor de herstart van de voetbalcompetitie. De wedstrijden zijn, zoals eerder al bekend werd gemaakt, zonder publiek. Ook gelden er strenge maatregelen. Zo moeten spelers zich regelmatig laten testen op corona. Het weer, volop zon, maar vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Het blijft droog bij 17 tot lokaal 22 graden.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 Acting like you shy. Shut it, save it, keep it, pushing while you beating around the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you die. All of them bitches hating, I have you with me.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 My body is aching for you to be mine, oh mine, oh mine. stars right if you wanna be my lover. Mm, sense energy of a love so true that mystic chemistry with I'm with you. this time I really mean FM.